Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad is hartstikke geschrokken, zei hij net. Ja, het is gewoon, gewoon vreselijk. Het uh, schakelt zich aan één. Het is eh, helaas ook wel iets wat, wat, wat we al vrezen burgemeesters. Hè? Dat, eh, dat kopieergedrag wat je merkt en dat het dan overslaat. Toch, zegt Bruls, had het allemaal nog veel erger kunnen uitpakken. Ik weet zeker dat u en ik op dit moment ook een heleboel voorbeelden niet kennen in het land... waar de politie, maar ook bijvoorbeeld jeugdwerkers en anderen goed hebben opgetreden... en de angel er wat voortijdig hebben uitgehaald. Verslaggever Vincent van Rijn loopt rond in het centrum van Den Bosch... waar flink is huisgehouden. Jumbo-supermarkt, een primaire vestiging en vele andere winkels werden daar vernield en geplunderd. Het is het gesprek van de dag hier op straat. Veel buurtbewoners zijn geschrokken en die hebben het erover met elkaar. Ik zie ook veel mensen foto's nemen van de kapotte ruiten. Want railschoppers hebben hier een spoor van vernieling dus aangericht in de binnenstad. Ondernemers in het centrum van Den Bosch weten niet wat ze meemaken. Veel angst, um, ongeruste ondernemers, eh, veel filmpjes waar je niet vrolijk van werd. Als ik er nog bij nadenk, sta ik eh, nu nog te trillen op mijn benen. Ja, weet je, we zijn lam geslagen. In Groningen bleef het rustig en daar hadden alle thuisblijvers wat leuks om vanuit hun raam naar te kijken. Er kwamen ineens dikke vlokken uit de lucht. zorgden zorgde voor een behoorlijke laag en dus moesten de strooiwagens voor de zekerheid op pad. Op de Grote Markt in Groningen was het helemaal een leuk gezicht. Daar speelden maaltijdbezorgers in de sneeuw met hun scooters. Beetje slippen en glijden. Ook werd er in het witte pak met grote letters geschreven, hou vol. Het weer, soms wat zon vandaag. Hier en daar kan ook een bui vallen. Het wordt een gat of vijf. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... dicht bij de Koentunnel vanwege een spoedreparatie. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk, er is veel schade in de tunnel. Volgens Rijkswaterstaat blijft de tunnel zeker tot morgenochtend 5 uur dicht.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 Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love today. Don't Thank you. Si no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré Si me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora ando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. lo Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré.